Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal medewerkers in de zorg dat zich ziek heeft gemeld... is in maart met bijna 40% gestegen ten opzichte van maart vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van kennisnetwerk Vernet. Afgelopen week bleek dat van de ruim 27.000 mensen... die in Nederland positief getest zijn op corona... ruim een kwart in de zorg werkt. Van de 750 voorstellen die zijn ingediend voor corona-apps worden er nog zeven bekeken door de autoriteit persoonsgegevens. Die wil weten hoe goed de apps zich aan de privacywetgeving houden. Maandag wordt meer bekend over de conclusies. Onderzoekers kijken onder meer of de apps niet meer data verzamelen dan strikt noodzakelijk... en of de beveiliging van de gegevens op orde is. Op de A2 bij Nieuwegein heeft een automobilist gisteravond een agent meegesleurd over de snelweg. De agent wilde de man aanhouden omdat hij bijna 220 km per uur had gereden. Toen twee politiemensen hem vroegen om zijn rijbewijs... ging hij er met hoge snelheid vandoor. Eén agent werd daarbij enkele meters meegesleurd... en kwam op het wegdek terecht en maakte het naar omstandigheden goed. De politie heeft nog geprobeerd de automobilist te pakken... maar hij wist bij een achtervolging te ontsnappen. Wel is zijn kenteken bekend. Het kabinet houdt er rekening mee dat ook dit jaar problemen ontstaan door droogte. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekijkt welke maatregelen nodig zijn, zegt minister Schouten. In sommige delen van het land, vooral op hoge zandgronden, is al sprake van flinke droogte. Dat leidt tot meer natuurbranden. Waterbedrijf Vitens riep gisteren op zo zuinig mogelijk met water te zijn. Volgens het bedrijf is er een forse stijging in het drinkwatergebruik omdat veel mensen thuis zitten. Het weer zonnig, vanmiddag vooral in het zuiden meer bewolking. Blijft droog, 14 graden in het noorden, 22 graden in het zuiden. Morgen is er overal wat meer bewolking vooral in het zuiden valt dan een bui. Wordt het opnieuw 14 tot 22 graden.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 Me pick up my body like off my head top. Me no want none of them. Me no want none of them. Things I can't feel they shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend.